Meer dan 60 mijnwerkers kwamen vast te zitten. Voor hen is een reddingsoperatie begonnen... Maar na een nieuwe explosie zitten ook 20 reddingswerkers vast omdat de kans groot is dat er nieuwe explosies ontstaan, is de reddingsoperatie stilgelegd. De eerste explosie in de mijn in Siberië gebeurde na het vrijkomen van methaangas. In Spanje zijn de meeste vliegvelden weer open, waaronder de internationale luchthaven van Barcelona. Honderden intercontinentale vluchten moesten vanwege de IJslandse aswolk worden geschrapt of liepen vertraging op. Niet alleen Spanje heeft last van de asdeeltjes. Boven een groot deel van Noord-Italië zijn geen vluchten toegestaan van 8 uur vanochtend tot zeker 2 uur vanmiddag. In Londen hebben David Cameron en Nick Clegg gisteravond voor het eerst persoonlijk met elkaar gesproken over de vorming van een coalitie. Vandaag ontmoeten de onderhandelingsteams elkaar. Een heet hangijzer is de aanpassing van het kiesstelsel. De conservatieven voelen daar niets voor, maar voor de liberaal-democraten was het een van de belangrijkste verkiezingsthema's. BP heeft de grote trechter die moest helpen om het olielek in de Golf van Mexico te dichten weer weggehaald. Er zit slijk in de trechter, waardoor die verstopt kan raken. Het oplossen van het probleem kan een dag of twee duren. Het was de bedoeling om vanaf morgen de olie op te vangen en veilig weg te pompen. De tweede etappe van de Ronde van Italië start vanmiddag om 12 uur in Amsterdam. Het peloton rijdt zo'n 213 kilometer langs onder meer de Loosdrechtse plassen en over de Utrechtse Heuvelrug en finisht in Utrecht. Al de hele week worden automobilisten gewaarschuwd dat de doorkomst van de Giro vandaag problemen oplevert voor het verkeer in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Het weer. Vooral in het zuiden kans op mistbanken. Overdag is het eerst bewolkt en droog.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 I long to get by is forever. Love is the answer. I hear your voice now. You are my choice now. Love. I'm in rare form. And if you really know me, you know it's not the norm. shit have ruined me.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 Alejandro.